Van 3 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. Hij mag om elf, twee en 6 uur naar de wc. Als hij vaker moet, wordt er volgens zijn familie moeilijk gedaan. De VVD vindt dat de staatssecretaris direct moet uitzoeken... of de berichtgeving van RTV Rijnmond klopt. KLM eist dat de FNV terugkomt naar de onderhandelingstafel. De luchtvaartmaatschappij dreigt met een rechtszaak als de bond dat niet doet. Vakbonden en KLM liggen met elkaar overhoop... omdat op intercontinentale vluchten een bemanningslid is geschrapt. Volgens de luchtvaartmaatschappij heeft de NVV een inspanningsverplichting... om te zoeken naar een oplossing. De bond zou al maanden de boot afhouden. De NVV zegt juist dat er niets te bespreken valt... omdat KLM weigert de bezuinigingsmaatregel van tafel te halen. Morgen houdt de FNV een werkonderbreking die mogelijk leidt tot overlast voor passagiers. Rusland verlengt de gevechtspauze bij de Syrische stad Aleppo. Tot vrijdagavond voert het Russische leger geen luchtaanvallen uit op de stad, heeft president Poetin bepaald. Hij wil de Amerikanen meer tijd geven om terroristen en gematigde rebellen van elkaar te scheiden. En ook is er zo meer tijd om gewonde burgers te evacueren. Oost-Aleppo is in handen van de rebellen. Rusland en Syrië hebben er de afgelopen weken zwaar gebombardeerd. Het weer vanuit het westen trekken buien over, sommige met onweer. Tussendoor zijn er opklaringen bij maximaal 11 graden. Het waait flink, vooral aan zee. Het tot en met het weekend blijft het dan wisselvallig en wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB.